Cameron benadrukt dat de Schotse regering destijds Megrahi naar Libië liet terugkeren omdat hij stervende zou zijn en dat de regering Brown daar buiten stond. Megrahi leeft nog steeds en kan volgens zijn huidige artsen nog wel tien jaar leven. Een 43-jarige Venendaler van Arabische afkomst is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel voor ontvoering van zijn kind. De man ontvoerde in 2007 het meisje van vier naar Sudan tijdens een vakantie. Volgens de vader was dat met toestemming van de moeder, maar het gerechtshof gelooft dat niet. De man kreeg de maximumstraf van 9 jaar, omdat hij al jarenlang alle oplossingen saboteert. Internetproviders hoeven de downloadsite The Pirate Bay niet te blokkeren. Dat is de uitkomst van een kort geding van de antipiraterijstichting Brein... tegen de kabelbedrijven Ziggo en Access for All. De Zweedse downloadsite is in Nederland verboden, maar de eigenaren negeren dat verbod. De rechter vindt dat de Stichting Brein wel individuele internetgebruikers voor de rechter kan slepen, maar niet de provider, want die doet niets strafbaars. In de metro van Berlijn is de afgelopen dagen een elfjarige jongen tot drie keer toe aangehouden voor het dealen van heroïne. Volgens de politie is de handel in harddrugs door een kind van die leeftijd geen uitzondering. In Duitsland worden kinderen onder de 14 niet vervolgd. De jonge handelaren zijn weeskinderen uit Libanon die in Duitsland wonen bij Arabische gezinnen. Die families laten de kinderen werken als drugsdealer. Alberto Contador is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France. In de tweede Pyreneeënrit liep hij bij liep bij Andy Slek in zijn gele trui de ketting eraf op 21 kilometer van de finish. Komt daardoor zag het gebeuren, sprong onmiddellijk weg en pakte op de streep 39 seconden, genoeg voor geel.